Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Baanwielrenner Harry Lavrijzen is voor de tweede keer op een rij Olympisch kampioen geworden op de individuele sprint. Nadat hij zijn eerste race tegen de Australische Matthew Richardson had gewonnen, maakte Lavrijzen het in de tweede krachtmeting van de Best of Three serie af. In de bel komt Lafraise. Die heeft geen gat, maar die heeft wel de hoogte van de baan. Daar slingert hij hem aan. Maar Richardson slingert hem ook aan. Daar komt Lafrijze. Kijk eens wat een snelheid. Hij zet hem ernaast. Hij is al niet meer te zien van onder het zadel van de Australiër. En dan timed hij hem naar goud. De Olympisch kampioen op de sprint prolongeert zijn gouden medaille van Tokio. Eerder deze week pakte Lafrijzen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg Olympisch goud op de teamsprint. Nederland heeft nu in totaal 26 medailles, waarvan 11 keer goud. In Rusland lijkt YouTube het niet meer te doen. De afgelopen weken kregen gebruikers steeds vaker last van haperingen... en werd de site veel trager. En gisteren meldden tienduizenden Russen online dat ze niet meer op YouTube konden. Kort na de Russische invasie in Oekraïne... werden Instagram en Facebook al geblokkeerd door Rusland. En experts denken nu dat YouTube aan de beurt is. Russische instanties ontkennen dat zij daar iets mee te maken hebben. En de Nederlandse hockeydames zijn zojuist aan de finale begonnen... en hopen hun gouden plak te prolongeren. Hun tegenstander is een oude bekende. Tijdens de Spelen in 2008 in Beijing werd China met 2-1 verslagen. En wat de uitslag ook wordt, Bertram, de broer van aanvaller Marijn Veen... is trots op zijn zusje ik als grote broer eh, heb het eh, proces natuurlijk van een klein meisje eh, met een mooie hockeydroom tot zometeen hopelijk Olympisch kampioen van dichtbij mogen meemaken. En ik ben ja, ongelooflijk trots op alle stappen die ze daarin heeft gezet. En dan ben ik eigenlijk nog het meest trots op de, de stappen die ze als mens heeft gezet. En niet zozeer het hockey. Gisteren schreven de Nederlandse hockeyheren geschiedenis. Met shootouts wonnen ze van Duitsland. In 2000 stonden ze voor het laatst op het hoogste podium. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en we zien de zon nog even. Het blijft een graad of 20. Morgen wordt het een stuk zonniger.